stil hier in het hok. Ja, op de haan die zit op stal. Alle dieren wachten nu op de haan zijn kukleku. In een mandje zo heel fijn slaapt tevreden het konijn. Met zijn buikje heerlijk vol. Ligt hij nu onder de bol. Ligt hij nu onder de bol. En de ezel valt niet meer. slapen en het paardje staat rechtop. Ook al is hij toch doodop, hij blijft altijd op de been. En slaapt zo ja heel sereen. En het hondje blaft niet meer, mijn kuikentje strijkt nu meer. op zijn gemak. Warm knus en heel voldaan tegen pap en mama aan. En op een bedje al een tijdje ligt te slapen het kleine geitje. Niet meer op een houten bank, werd nog stijver als een plank. grote pad. Die vannacht alleen nog waken tot de anderen ontwaken. En intussen zit de uil op een takje lekker schuil. Op de uitkijk in de nacht, slaap en droom maar lekker zacht. Er is weer een dag voorbij, lief kuikentje, kom nu bij mij. Mama kip is hier bij jou, tok tok, slaap nu maar gauw. Er is weer een dag voorbij op deze fijne boerderij. Mama kip is hier bij jou. Ik van jou, slaap nu maar gauw.